Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Dingen zijn weer een stuk duurder geworden. De inflatie is opgelopen naar 6,4 procent. In 40 jaar zijn de prijzen niet zo hard omhoog gegaan. Vooral voor gas en energie betalen we meer, maar ook voor eten. En dan vooral voor brood, kwark en kaas. Onze economieverslaggever Nick Wouters heeft geen leuk nieuws. We gaan het de komende tijd echt merken. Hier gaan we voorlopig nog niet vanaf komen. Nu die weer verder gestegen is naar 6,4 procent. Dat is niet van de een op de andere maand in één keer weer weg. Dus 2022 eh, wordt het jaar waarin eh, die hoge inflatie dominant is... en waarin veel mensen dat ook gaan voelen. In Italië is het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw. Sarah was al twee maanden vermist na een ruzie met haar Italiaanse partner. Die zegt dat hij niets met haar verdwijning te maken heeft. Sarah werd teruggevonden op een bouwplaats vlakbij haar huis. Politie in Londen gaat ruim 50 mensen ondervragen over Partygate. Op vragenlijsten moeten ze aangeven of ze tijdens de lockdown hebben gefeest... in en rond de ambtswoning van premier Johnson... en zo ja, hoe die feestjes eruit zagen. De vragenlijsten gaan over acht borrels tussen mei 2020 en april 2021. Gisteren werd ook bekend dat er nog een onderzoek komt naar nog een feestje. De Britse tabloids hebben een foto gevonden van Johnson tijdens een kerstborrel met een fles champagne. Kun je er een kopje koffie halen, even plassen, op een droge plek wachten... Aan veel reizigers is weer gevraagd wat ze vinden van hun station. Er is ieder jaar een verkiezing. En verslaggever Mark Hamer weet wie dit jaar de winnaar is. Overveen, maar daar ben ik niet. Want eh, ja, laat nou net het geval zijn dat Overveen op dit moment eh, eh, in onderhoud is. De perrons worden verbreed. Dus daar konden we niet terecht. Nou ja, misschien al dat goede nieuws, dat moet je natuurlijk ook niet hebben. Dus ik sta bij het slechtste scorende station van Nederland. Dat is in Rotterdam-Zuid. Ja, Rotterdam-Zuid bungelt dus onderaan het rijtje. Maar het is niet alleen maar slecht nieuws voor die stad. Rotterdam Centraal is wel het allerbeste grote station. Grootste stijger is Arnhem-Velperpoort. Dat haalde eerst een krappe voldoende, maar nu een 6,6. Dat komt waarschijnlijk door nieuwe liften en een grotere fietsenstalling. Het weer, het is grijs met in het zuiden en oosten regen. Straks breekt vanuit het noorden af en toe de zon door. Het wordt 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files die er staan veroorzaken tussen de 5 en 10 minuten oponthoud. Het heeft vooral te maken met de nasleep van een ongeluk op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud. En op de A10 Noord bij de Koentunnel doe je er ook 10 minuten langer over.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 Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement au réfléchir.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 Real, bad girl, ja, ze showt confidence. Maar ik laat geen sporen achter, no evidence. Geen 50 cent, maar ze vangt mijn many men. Geen, geen 50 cent, want ze fuck met Echo boos. Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca.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 vaak in combinatie met alcohol- of drugsgebruik... blijkt uit een onderzoek in opdracht van de politie. De inflatie in Nederland is in januari verder gestegen naar 6,4%. Dat meldt het CBS. En dat is het hoogste inflatiecijfer sinds juni 1982. En de Rabobank die maakt bijna 250 miljoen euro vrij... om de controle op witwassen te verbeteren. De Nederlandse bank dreigt met een boete als de Rabobank de controles niet zou verbeteren. Het weer nog bewolkt met vooral in het midden en zuiden nog regen.